uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Britse regering reageert geschokt op de beelden van vermoorde burgers op straat in steden bij Kiev. Volgens de burgemeester van Butsja zijn daar meer dan 300 inwoners om het leven gebracht. De Britse minister Truss van Buitenlandse Zaken noemt het weerzinwekkend... en zegt dat het Verenigd Koninkrijk bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden zal verzamelen. Volgens een van de Oekraïense onderhandelaars is er binnenkort misschien een top mogelijk... tussen president Zelensky en de Russische president Poetin. De ontwerpdocumenten voor een vredesverdrag zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Als het inderdaad tot een ontmoeting komt, is die zeer waarschijnlijk in Turkije. In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen door modderstromen. Die ontstonden na dagenlang zware regenval in het gebied. De deelstaat Rio de Janeiro wordt al weken geteisterd door noodweer... dat gepaard gaat met overstromingen en aardverschuivingen. In februari kwamen daarbij nog zo'n 240 mensen om het leven. In Soest heeft een grote brand gewoed bij een autobedrijf. De brand is inmiddels onder controle, maar er komt nog wel veel rook bij vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Meerdere brandweerkorpsen uit de buurt van Soest zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. Die zijn voorlopig nog bezig met nablussen. En op treinstation Rotterdam-Blaak is gisteravond een man van 20 neergestoken en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. In de trein zouden drie mensen ruzie hebben gekregen. Op het perron ontstond een vechtpartij waarbij de man werd neergestoken. Twee verdachten, een man en een vrouw, gingen er vandoor en zijn nog voortvluchtig. Het weer, dat vriest 1 tot lokaal 6 graden. In het westen en noorden kan ook een enkele hagel- of sneeuwbui vallen. Later overdag in het hele land kans op wat regen of hagel. Tussendoor soms zon bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 En zingen steeds weer als er een wordt getapt. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen. Al is er in de hemel voor iedereen een Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Is maar zeker niet de laatste. Want wij gaan tot op vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op wie. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel kraaien, doen wij het dicht wel uit. En zingen wij nog één. nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op hier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagel kraaien, doen wij het licht weer uit en zingen wij nog.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 Gaat de zon nog Wat is er in de wereld ma vie, toi t'as sauvé la mienne débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis aura papy, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. star, like the work of art. Wherever you are, you'll always be the one who got away. And now I can't forget you. I You got to have a J-O funk faces and make your body move in the following places. Goes up your back and then down your spine, and when it hits your head Okay, then back to base heads. That's like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick, I just had to take it. The R U D E B O X. Up your jack, see, split your gex. Sing a song of Semtex. Semtex. Pocket full of Jurex. Durex. Body full of Mandrax. Are we gonna have sex? Yes. See you where your knee sucks. Whoa. Back to the root box. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design, and that's to funk inside. Know what's on my mind, there's only one thing you will find. I got one design, and that's to bump it till you drop. Root Do the root box. Cause you so nasty. Root Shake your root Why you so nasty? Root Do the root box. Cause you so nasty. Root Shake your root Why you so nasty? Okay, then back to spaceship. Take both pills. Fuck the matrix. Jack those jills. Shaky playtex. Rock free stripes. Not the A-sex. A-D-I-D-A-S. Old school, cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box you. Uh-huh. if you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop got one design and that's to walk you to the top Know what's on my mind, it's only one thing you will find stood on the landmine. Call me on my mobile, not the landline. jack the main line at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dilate. Oh, wait for the bass to drop. Okay then, what's the fracas? Grab your card and your lead hat and the bus pass. You don't sweat much. For a fat lass, grab your root box cause your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. And all the tunes in the box of the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me though? Did you hear me though? Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind, it's only one thing you will find I got one design and that's to bump it till you drop. Roof box. the roof so nasty. Roof box. Shake your roof box. Why you so nasty?